4 uur. Maanscheurs met het NWS Journaal. KPN heeft een rechtszaak tegen Fox Sports over de sportzenders verloren. Het telecombedrijf wil Fox niet meer gaan betalen om de zenders te mogen doorgeven aan de klanten. Het contract tussen KPN en Fox Sports loopt eind deze maand af. In het nieuwe contract vraagt de sportzender een vergoeding voor elke KPN-abonnee. KPN wil dat niet en zegt dat concurrent Ziggo gunstige voorwaarden heeft bij Fox Sports. Volgens de rechter doet dat er niet toe. Als de twee bedrijven niet voor 1 augustus een nieuwe overeenkomst hebben... kan Fox Sports de voetbalzenders bij KPN op zwart zetten. VN-gezant de Mistura ziet niets in het voorstel van Rusland en Syrië... om humanitaire corridors op te zetten rond de Syrische stad Aleppo. Volgens de Mistura is dat een zaak van de VN. Hij zei ook dat niemand mag worden gedwongen de stad te verlaten. Het Syrische leger heeft Aleppo omsingeld. In de stad zitten een kwart miljoen mensen vast. Hulporganisaties waarschuwen voor een grote humanitaire ramp... als de stad door de strijd nog langer wordt geïsoleerd. De laatste klant die vervolgd wordt in de Valkenburgse zedenzaak is opnieuw niet op een rechtszitting verschenen. De 24-jarige man kwam ook bij een eerdere zitting niet opdagen. De man die de minderjarige prostituee bezocht zou geen advocaat kunnen vinden. In de Valkenburgse zedenzaak zijn 26 verdachten veroordeeld voor, een seks, voor seks met een meisje van 16. Ze kregen straffen van een dagcel en taakstraffen oplopend tot het maximum van 240 uur. Loverboy Armin A., die het meisje prostitueerde, kreeg twee jaar cel. Het weer, wolken trekken over het land, er vallen enkele buien, soms ook zon. En er staat een stevige wind. Het is 20 tot 23 graden. Ook in het weekend buien, maar wel minder dan vandaag. En er is vaker zon.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 Even dat uit uh, Pokémon zitten spelen. Die uh, verslaving is echt helemaal doorgeslagen. Eigenlijk op iedereen wel die je kent. Zelfs degene die er echt helemaal tegen was. Ik noem geen namen. Hij staat hier niet in de studio hoor. Maar zelfs hij eh, is aan het eh, Pokémon geslagen omdat zijn vriendin het doet. Nou, geweldig. Hey, eh, we zijn terug. Welkom bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. We zijn begonnen met de nummer 19 van deze week. Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring World met Summer on You. Voordat we doorgaan eh, met de andere nummers... ook even een kleine race meegeven van het eerste uur... welke platen we wel en niet gehad hebben. Op 40 vinden we DNC met Cake by the Ocean. Op nummer 39 staat de Chainsmokers featuring Daya met Don't Let Me Down. Op 38 dan Handsome Poets met Get Up. En op 37 Jess Glynn, Ain't Got Far To Go. De nummer 36 deze week is Dubs met Angel en Megan Trainor met No staat op 35. Op 34 dan vinden we Ellie Golding met Something in the Way You Move. En Jonas Blue met Perfect Stranger staat op 33. Op 32 vinden we dan David Guetta met This One's For You. En op 31 de eerste nieuwe binnenkomen. Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. En op 30 de tweede en laatste nieuwe binnenkomer van eh, deze week. Clean Bandit met, eh, samen met Louisa Johnson met Tears. De nummer 29 dan Martin Jensen, All I Wanna Do. Van 21 naar 29 gezakt deze week. 28 is blijven zitten. Walking on Cars met Speeding Cars. De nummer 27 is Meu met Final Song. En de nummer 26 is vorige week nieuw binnengekomen op 30. zak dan wel samen met Salvi met Trumpets. Shawn Mendes, Future Better staat op 25. En 21 Pilots met Stress staat op 24. Op 23 vinden we dan Ganesh met I Hate You, I Love You. En 22 is in handen van Dua Lipa met Be The One. 21 dan Lucas Graham met Mama Set. En op nummer 20 staat Dabs met La La Land. nummer 19, je hoorde hem net, hè? Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer and You. En op nummer 18 vinden we Willy William met Ego. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar en wij gaan nu de nummer 17 eh, voor je draaien. Een eh, dame die we kennen van de Disney filmpjes, Selena Gomez. Dit is Killing With Kindness.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 Seems like we do it just for fun. And there's this stupid war. We play harder with a plastic gun. We're on the right side of. Haley Steinfeld samen met DNCE Rock Bottom. De nummer 11 eh, van uh, deze week. De plaat die uh, de top 10 gaat, nou net niet gaat aanvoeren, maar wel... Ehm, ja, hoe zal ik het zeggen? Nou ja, je hebt hem in ieder geval door. We zijn, we zijn toegekomen aan de top 10, maar niet voordat ik een kleine race meegeef van de platen van de 20 tot en met 10. Want ik heb er weer een paar overgeslagen. Op 20 vinden we Daps met La La Land. Op 19 staat Sam Vell met Summer on You. 18e plaats is voor Willy William met Ego. En Selena Gomez met Killing With Kindness staat op 17. Op 16 staat Charlie Poet samen met uh, Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En Charlie Poet staat op nummer 15 alleen dan, maar dan met One Call Away. Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities op 14. Eh, en op 13 staat Time Flies met Once in a While.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 Ariana Grande met Dangerous Woman. En daarvoor Dua Lipa, de nummer 10. Hey, we gaan snel door met de nummer 8 van eh, deze week. Maar en, eh, daarna naar de top 40 van Nederland. Dit is Kangs versus Cooking of Three Burners. different song. Else I should, but I got to love. van eh, deze week Kangs versus Cooking of Three Burners met uh, Girl. En eigenlijk had ik het al eh, voor deze plaat moeten doen, maar ja, Pokémon hè. Inderdaad, de collega's van Radio 58 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En die ga ik in vogelvlucht met je doornemen. Op 40 vinden we Sex van Cheats Code samen met Chris Cross Amsterdam. Clean Bandit is nieuw binnengekomen op 39 met eh, Tears. Katy Perry met Rise is eh, nieuw binnengekomen op 36. En ik vind het echt geen nummer voor Katy Perry. Maar eh, normaal gesproken zijn het wel van die vrolijke nummers. Het is een heel donker nummer, maar goed. Major Lazer samen met Justin Bieber en Mo met Cold Water is nieuw binnengekomen op 19. Ariane Grande met Interview staat op 20. Eh, en we gaan eens kijken naar de top 10 van deze week van de Nederlandse top 40. Jonas Blue met Perfect Strangers op 10. is No Money op nummer 9. En Shawn Mendes met Treat You Better op nummer 8. Enrique Iglesias eh, met Duo El Corazon op nummer 7. De nummer 6 deze week is voor eh, David Guetta met This One For You en Calvin Harris. This Is What You Came For staat op nummer 5. Nummer 4 is This Girl, Kong vs. Cooking on Three Burners. De nummer 3 is Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. Drake samen met Wizkid op, eh, met de nummer One Dance op nummer 2. En het is gewoon echt niet meer leuk. Nee, echt niet.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 doesn't have to look back to know where she's gotta go. Tuyamo met eh, Drop Dead Low. En eh, ja, is een van de vier snelste stijgers. Ik had je nog beloofd om te, vertellen welke dat waren. Want zijn maar allemaal vier plaatsen gestegen. Zak nog wel samen met Salvi Trumpets van 30 eh, naar 26. Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore van 20 naar 16. Van 14 naar 10 is Dua Lipa Harder dan Hell en Giamo met Drop Dead Low van 10 eh, naar 6 toe. Dat zijn de vier eh, snelste stijgers eh, van deze week. Goed, we zijn bijna aangekomen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat ik een klein nieuwtje heb verteld aan je. Want Mary J. Blights, kennen we die nog? Ja, vast wel. Mary J. Blights en haar echtgenoot en manager hebben besloten... een punt achter hun huwelijk te zetten. De zangeres stapte in 2003 in het huwelijksbootje met eh, Martin Isaacs. Maar na ruim 12 jaar is de rek uit de relatie. Deze week zijn de scheidingspapieren neergelegd bij de rechtbank. Zo weet uh, eh, TMZ te melden. Nou, als reden voor de scheiding geeft Blythe aan... Eh, dat de twee die overigens geen kinderen hebben... te veel aan elkaar, van elkaar verschillen. Opvallend is wel dat de zangeres heeft aangegeven dat ze wil... dat Isaacs geen aanspraak kan maken op alimentatie. Goed, en eh, wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Eh, gaan we dit keer eh, niet doen, want ik kan er weg niks vinden wat recent is van Justin Bieber. Oh jawel. Ik heb er wel wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand voor je. Even een hele snelle, want de afgelopen week waren er verschillende geruchten rond Justin Bieber. Je kent hem wel, Justin fucking Bieber, omdat hij een homo-rol in een film zou hebben geweigerd. Justin Bieber zou een rol hebben aangeboden gekregen in de film Uber Girl, waar hij een jonge popster zou moeten spelen. Medeschrijver Pete O'Neill liet aan eh, page 6 weten dat Justin Bieber de rol niet zal gaan eh, invullen. Terzij de seksscène met hem en een mannelijke danser wordt geschrapt uit het script. Na een woordvoerder van Justin Bieber zou als reactie hebben laten weten dat het een eh, complete verhaal verzonnen is... en dat er nooit gesprekken hebben plaatsgevonden over de medewerking van de zanger aan deze film. Nou goed, Weet je, <laughs> ik geloof helemaal niks meer wat Justin Bieber zegt. hey, de nummer 4 dan eh, van deze week ga ik voor je eh, draaien. Dit is Alvaro Soler met Sofia. zomerse weken van Nederland alweer is geweest... draaien we toch een heerlijke zomerse plaat. Nummer 4 van deze week, Alvaro Soler met Sofia. Voor mij mag het eh, ja, weer snel zomer worden hier in Nederland. Ook eh, met mijn nieuwe werk die ik tegenwoordig heb... is het wel eh, ideaal.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 herkenbare stem van eh, John Newman is dit Sigala met eh, Give Me Your Love voor de tweede week op rij. Of derde, vierde week, derde week. Derde week op rij op eh, nummer 2. En dan gaan we langzaamaan kruipen naar de nummer 1 van deze week.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 Prachtig nummer, eh, de nummer 1 dus eh, van deze week. Hey, dit moet je, kan ik je niet even onthouden. Ken je dit nog? Ja joh, iedereen kent het toch wel, dat weet ik zeker. Nee, iedereen in Zandvoort is op het moment Pokémon gek. Inderdaad, wij hier in de studio. Dus nee, goed. Hey, 26e jaar, aflevering 31 van vrijdag 29 juli 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 10 stijgers, 17 zittenblijvers, 11 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. 40 nummers hebben we weer in totaal voor je gehad. Clean Man, het is nieuw binnengekomen op eh, nummer 30 met Tears en Mike Perry op 31 met The Ocean. Uh, Pink, Huslak Fire na 13 weken uit de luister En Major Laser na 32 weken. Ik zeg bedankt weer voor het luisteren.